Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Op de luchthaven van Sint Maarten heeft een Boeing 737 een harde landing gemaakt. Daarbij is het toestel van de Canadese luchtvaartmaatschappij WestJet door een landingsgestel gezakt. Op beelden is te zien dat er rook vrij kwam. Er waren 164 mensen aan boord. Zij moesten het toestel via de glijbanen verlaten. Niemand raakte gewond. De luchtvaartautoriteit op Sint Maarten doet onderzoek naar de oorzaak van de harde landing. Bij een grote brand in Dalerveen in Twente is veel rook vrijgekomen. Het vuur ontstond in het dak van een houtbewerkingsbedrijf. De brandweer had de brand vrij snel onder controle... en wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere gebouwen. Niemand raakte gewond bij de brand in Dalerveen. Volgens RTV Oost werd het bedrijf zes jaar geleden ook al eens getroffen door brand. Door een leidingbreuk zijn meerdere straten in Rotterdam onder water gelopen, meldt de regionale omroep Rijnmond. Buurtbewoners zeggen dat de lekkage is ontstaan nadat een kind een steen op een waterleiding had gegooid op een plek waar werkzaamheden aan de gang zijn. Hoeveel huishoudens last hebben van de leidingbreuk is onduidelijk. De finale van de US Open is gewonnen door Carlos Alcaraz. De Spaanse tennisser versloeg titelverdediger Yannick Sinner in vier sets. 6-2, 3-6, 6-1 en 6-4. Met deze overwinning is Alcaraz ook de nieuwe nummer 1 van de wereld. Het was dit jaar de derde keer dat Sinner en Alcaraz tegenover elkaar stonden in een Grand Slam finale. Sinner won eerder Wimbledon, Alcaraz Roland Garros. Het weer, het is bewolkt en lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 14 tot 18 graden.